Dik met het NOS Journaal. Turkije heeft meer dan 30 landen om hulp. De zware aardbeving in het zuidoosten van het land. Er zijn vooral tenten en staakervens nodig om de daklozen op te vangen. Opvallend is dat ook aan Israël om hulpgoederen is gevraagd. Dat land had al laten weten te willen helpen. De betrekkingen tussen de twee landen waren de afgelopen weken verslechterd. Maar door de aardbevingsramp is de onderlinge ruzie wat naar de achtergrond gedrongen. Turkije was woedend op Israël omdat hulpconvooien naar Gaza door de Israëlische marine waren tegengehouden ministerie van Middellandse Zaken heeft de Angolese asielzoeker Mauro een studievisum aangeboden in plaats van een verblijfsvergunning. Ingewijden hebben dat tegen de NOS gezegd. Met een studievisum zou Mauro voorlopig in Nederland kunnen blijven zonder dat minister Leers de deur openzet voor andere jonge asielzoekers in een vergelijkbare situatie. Morgen praat de Tweede Kamer met Leers over de zaak Mauro. Tweede Kamer wil af van ambtenaren die weigeren homo's en lesbo's te trouwen. PvdA, D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren al tegen weigerambtenaren. En nu heeft ook de PVV zich daarbij aangesloten. Dat is samen een meerderheid. Volgens ingewijden vindt het kabinet het niet nodig om weigerambtenaren te ontslaan. Een bedrijf in Geldermalsen wordt verdacht van internationale omkoping. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het geprobeerd een medewerker van de Wereldbank en ambtenaren in Oost-Timor om te kopen. Het was de bedoeling voor informatie te krijgen over overheidsopdrachten in Oost-Timor. De OM heeft onder meer invallen gedaan in Geldermalsen. De medewerker van de Wereldbank is gearresteerd in Londen. Het Nederlandse honkbalteam wordt vrijdag 11 november gehuldigd in Haarlem. Volgens de bond heeft Haarlem het beste huldigingsprogramma aangeboden. Het Nederlandse honkbalteam schreef geschiedenis door eerder deze maand wereldkampioen te worden. Honkbalgrootmacht Cuba werd in de poolwedstrijd verslagen en in de finale. Het weer vannacht vooral regen in het noorden, overdag wisselend bewolkt, met in de kustgebieden kans op een bui.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 On trumpet, number trumpet, number trumpet, Peter O'Toole. Just having a, just having a, having a rest between bars. On drums, Martin, drum, Martin, drums, mums, the Pope. Lopons, the Pope. On bass, Lalcet, no. On bass line, Martina Nanny's coming.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 Ingewijden hebben dat tegen de NOS gezegd. Met zo'n visum zou Mauro voorlopig kunnen blijven zonder dat Leers de deuren openzet voor andere jonge asielzoekers in een vergelijkbare situatie. Overigens is de kans dat deze visumoptie wordt gekozen klein. De PVV is tegen en de partijen die vinden dat de Mauro mag blijven willen dat hij een verblijfsvergunning krijgt. Morgen praat de Tweede Kamer met Leers over de zaak Mauro. Turkije heeft meer dan 30 landen om hulp gevraagd na de zware aardbeving in het zuidoosten van het land. Er zijn vooral tenten en staakcaravans nodig om de daklozen op te vangen. Opvallend is dat ook aan Israël om hulpgoederen is gevraagd. Dat land had al laten weten te willen helpen. De betrekkingen tussen de twee landen waren de afgelopen weken verslechterd, maar door de aardbevingsramp is de onderlinge ruzie wat naar de achtergrond gedrongen. Wesley Sneijder, Robin van Persie, Rafael van der Vaart en Arjen Robben staan op de lijst van 50 voetballers die kans maken op de Gouden Bal. De lijst van kandidaten voor beste voetballer van het jaar is uitgelekt en onder meer Spaanse media hebben de lijst gepubliceerd.